Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftige avond voor groep 8 leerlingen van een school in Alblasserdam. Tijdens hun afscheidsmusical gisteravond is een meester neergestoken. Hij ligt volgens Omroep Rijnmond zwaar gewond in het ziekenhuis. Drie mannen in het publiek zouden ruzie gekregen hebben... en de leraar van 53 zou ertussen zijn gesprongen. Veel kinderen en ouders zagen het gebeuren, zegt de burgemeester van Alblasserdam. Ik heb eh, een paar ouders gesproken en een aantal leerkrachten... en de impact is, is groot. Mensen zijn eh, geëmotioneerd eh, van wat er allemaal gebeurd is. Ehm, en dat snap ik ook, want ja, je verwacht een feestelijke avond. En dan gebeurt dit. Er zijn drie verdachten opgepakt. Of daar ook de vermoedelijke steker tussen zit, weten we niet. In de buurt van het Zuid-Hollandse dorp Kaag is gisteravond een kind verdronken. Hij of zij was samen met andere kinderen gaan zwemmen in een zwemplas en verdween onder water. De brandweer vond het kind relatief snel en probeerde het slachtoffer nog te reanimeren. Dat lukte dus niet. Het grootste stuk Mars dat ooit op aarde is gevonden... is voor meer dan 5 miljoen dollar verkocht. Het gaat om een rotsblok van 25 kilo... dat twee jaar geleden werd gevonden in de Sahara-woestijn. Het is waarschijnlijk ergens in de afgelopen jaren losgebarsten van de planeet... door een inslag van een asteroïde. En daarna op onze planeet gevallen. Wie de steen heeft gekocht is niet bekendgemaakt. gemaakt. En het campingterrein van Tomorrowland gaat gewoon open vandaag. Gisteravond brandde de mainstage compleet af, maar het festival gaat door. De organisatie is strijdbaar, is te horen bij onze Vlaamse collega's van de VRT. Hoewel we allemaal echt een serieuze klop hebben gehad... en eh, dan denk ik zeker aan de mensen van productie, atelier, creatie... die daar echt een hart en ziel in dat podium hebben gestoken we zijn ook doorbijters En we gaan er ook wel allemaal voor gaan. En ik voel echt wel dat het een driver is om daar echt iets van te maken. En als de, overheden, de experten, de veiligheidsdiensten ons groen licht geven om daar nog iets anders neer te gaan zetten, dan gaan we dat zeker graag willen doen. Het wordt geen mainstage. We kunnen onmogelijk een nieuwe mainstage daar zetten. Ja, gelukkig zijn er wel nog 16 andere podia. Dit weekend worden er 200.000 bezoekers verwacht op Tomorrowland. En volgend weekend nog een keer 200.000. Heb ik het weer voor je. In het noordoosten bewolkt, af en toe een spatje regen. In de rest van het land komt de zon er steeds vaker bij en wordt het 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep heb je 10 minuten vertraging...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 De meeste dodelijke ongelukken gebeuren in de bouw, industrie, landbouw en transportsector. Het Syrische regeringsleger trekt zich terug uit de zuidelijke stad Sweda. Ze vielen daar de afgelopen dagen de Druzen aan, een minderheid die gesteund wordt door Israël. Om die reden viel Israël gisteren de Syrische hoofdstad Damascus aan. Bij een meertje in de buurt van het dorp Kaag in Zuid-Holland is gisteravond een kind verdronken. Het kind was met een groepje aan het zwemmen in een plas toen het slachtoffer verdween. De brandweer vond het kind met duikteams terug weer vooral in het noordwesten wolkenvelden en soms wat regen. In het westen en zuiden veel zon, 21 tot 26 graden. Dit is ZFM. sit back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's special what's behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take a piece of bridge. sexy Get your sexy on. I'm bringing sexy back. sexy now. Go ahead, be gone with it. Get you sexy now. Go ahead, be gone with it. Get you sexy now. Go ahead, be gone with it. Get you sexy now. Go ahead, be gone with it. Get you sexy now. ZZFM. once or twice, you see. Time after time, I try to, to, to hold on to what we got, but uh, now you're going. And I don't mind about the things you're gonna say, Lord.